Twee uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Het proces over de geruchtmakende Hilversumse showbizmoord moet over. De zaak draait om de moord op platenbaas Bart van der Laar in 1981. Hij werd in zijn villa in Hilversum doodgeschoten. Deskundigen hebben nu vastgesteld dat de bekentenis die de veroordeelde heeft afgelegd ongeloofwaardig is. En verder wees rechercheonderzoek uit dat twee andere mannen de moord hebben gepleegd. En dat zou zijn gebeurd in opdracht van een zakenpartner van Van der Laar. De veroordeelde zat van 1983 tot 1990 vast. Bestuursvoorzitter Hubert van Eck van het Admiraal de Ruiter ziekenhuis in Zeeland stapt op met onmiddellijke ingang. Onlangs werd bekend dat het ziekenhuis vorig jaar zo'n 9 miljoen euro verlies leed. Verzekeraar CZ dreigde geen geld meer te geven als van Eck niet zou vertrekken. Het ziekenhuis schrapt de komende tijd 100 van de 1600 banen en ook nieuwbouwplannen gaan niet door. De Spaanse marine heeft op een visserschip op de Atlantische Oceaan 1800 kilo cocaïne gevonden. Volgens de Spaanse marine is het de grootste drugsvangst in jaren. De boot was op weg van de Canarische eilanden naar het Spaanse vasteland toen de politie in actie kwam. Een Nederlander en drie anderen zijn opgepakt. De Nederlander was de kapitein van het schip. Hij woont volgens Spaanse media aan de Costa del Sol in het zuiden van Spanje. Robin Haase heeft in de eerste ronde van Roland Garros in Parijs niet voor een verrassing kunnen zorgen. De nummer 79 van de wereld verloor kansloos van Marin Cilic met 2-6, 4-6 en 2-6. Ook Kiki Bertens is uitgeschakeld. Zij verloor in drie sets van Svetlana Kuznetsova. Het werd 1-6, 6-4 en 2-6. Het weer dan, vooral in het noordoosten en het oosten buien. Verder is er overal bewolkt, afgewisseld met zon. En het is 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat bij Noorderloos 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In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 with Vrashan. Music full of Party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 do talk about the guy who's waiting on a girl. Oh, oh, oh. There are no holes in his shoes, but a big hole in his world. Mm. Maybe I'll get famous as the man who can't be moved. And maybe you want me to, but you see me on the news and you'll come running to the corner you know 9. moitié, on compte à demi-demi, pile sur un des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 美丽。